9 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Islamitische staat is omgekomen in Syrië. Een persbureau dat gelieerd is aan IS zegt dat Abu Mohammed al-Adnani om het leven is gekomen in Aleppo. Hoe dat gebeurde is niet bekend. Adnani was de belangrijkste woordvoerder van de terreurgroep. Hij zette boodschappen online waarin hij dreigde met aanslagen. De VS had een premie van 5 miljoen dollar op het hoofd van Adnani gezet. Acht van de dertien regionale omroepen voelen er niets voor om samen te gaan. Daarmee staat het hele hervormingsplan voor de regionale omroepen op losse schroeven. De besturen van de acht omroepen zijn bang om hun onafhankelijkheid te verliezen. De ondernemingsraden van de vijf andere omroepen hebben een brandbrief gestuurd naar staatssecretaris Dekker. Een woordvoerder van de staatssecretaris wil niet te veel zeggen over de ontstaande situatie, maar de geplande bezuiniging van 17 miljoen euro op de regionale omroep gaat volgens de woordvoerder gewoon door. Topman Pieter Elbers van de KLM blijft tegen een loonsverhoging voor het grondpersoneel. In een videoboodschap aan de werknemers zei hij dat de winst van de luchtvaartmaatschappij gestegen is, maar dat een loonsverhoging onverantwoord is. Er moet volgens Elbers 2 miljard worden geïnvesteerd om de toekomst van KLM veilig te stellen. Zo zijn de vliegtuigen en computers sterk verouderd. De afgelopen weken voerde het grondpersoneel van KLM actie voor een loonsverhoging van 1 procent. De Franse minister van Economische Zaken, Emmanuel Macron, heeft ontslag genomen. Officieel is er geen reden gegeven voor zijn vertrek, maar in Parijs doen geruchten de ronde dat hij wil meedoen aan de komende presidentsverkiezingen. Macron is een criticus van president Hollande, al zijn beide lid van de Socialistische Partij. Het weer, het is vanavond helder en droog. Vannacht is er kans op mistbanken en nevel. Het koelt af tot ongeveer 12 graden. Morgen schijnt de zon volop en is het 22 tot 26 graden.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 Cream cheese and bagels, better than honey on bread. Better than champagne and pretzels, better than breakfast in bed. Better than chili rellenos, better than chocolate eclairs. Better than hot house tomatoes, better than fresh barley pears even dining a la carte or simply gastronomic art. Better than anything except being in love. Goedemorgen luisteraars. Being a million, better than being a queen. Better than oil wells and gold mines. Better than pasture. better than anything ever thought of, better than anything oh, ever said. Ah, better than singing right out loud or being spotted in a crowd. Better than anything, better than anything except, except being in love. Jazzwalsje met uh, Diane Kroll en Natalie Cole. Daar beginnen we mee. Fijne zondag vast begint natuurlijk al eh, heel plezierig met eh, ZFM Jazz. Tot 12 uur ben ik er met de heerlijkste muziek voor u. Nou, ga genieten, neem een bakje koffie en... Eh, ik hoop dat u lekker wakker geworden bent vanmorgen. Beetje regen, beetje onweer hier en daar. at Barney's, but it's still better. Oh, come on, come on. What about that 30% sale at Jimmy Choo's and Saks Fifth Avenue Friends and Family Day? Huh? Still better. Well, maybe close second. Very close second. Ja, de helaas al eh, overleden. Natalie Cole samen. Een duet met eh, Diane Kroll. Better Than Anything. Ja, nou, wij zijn ook eh, diep getroffen. Dat weten we natuurlijk allemaal. Door het overlijden, het plotseling overlijden van uh, Toets Tielemans... zowel op een hele gerenommeerde leeftijd natuurlijk, dik in de negentig. En ik heb me laten vertellen, via de media, dat ja, Toets niet heeft geleden. Dat hij gewoon heel vredig in zijn slaap is, uh, is heen gegaan van ons. En dat zullen we missen, want het was een fantastische muzikant natuurlijk. Een man met eh, emotie in zijn spel. En dat kunt u ook horen uh, aan, de, aan het simpele... Nou, simpel. aan het eenvoudige... Nee, eenvoudig, helemaal niet eenvoudig. Circle of Smiles. De cirkel van, van de glimlach. u kent het als tune bij Baantje. Circle of Smiles. Uh, Toets u heeft hem ongetwijfeld herkend... aan zijn bijzondere manier van eh, het bespelen van eh, het mondorgel... om het zo maar eens te zeggen, de mondharmonica. Ja, luisteraars, ik heb wat met jazzwalsjes vanmorgen. U zult er nog een aantal voorbij horen komen. Maar eerst, ik heb natuurlijk altijd ook iets met drummers. Nou, een van mijn favoriete drummers is Buddy Rich... Ook al overleden helaas, dus dat wordt in de, in de hemel daarboven... stond Piet Reumer ongetwijfeld uh, uh, al op te wachten. En, eh, en, die zei van, ja, ik heb kaartjes voor een concert van Buddy Rich. Want die verblijft sinds kort ook, nou sinds kort ook alweer een paar jaar. Ook hier in, eh, in Heaven, maar drummen. Mensen, dat kan hier nog altijd. Pakt u de koektrommel voor een koekje bij de koffie... dan pak ik wat andere trommels... Die geef ik aan Buddy Rits en luister naar eh, zijn swingende big band en een prachtige drumsolo. Whoa. Trommels, trommels en nog eens trommels, zou Paul van Gorkum zeggen. De baron uit Bassie en Adriaan. Wat een trommels bij elkaar. Maar wat werd erop gespeeld? Billy Ritz was dat met zijn big band. Ik zei het al, uh, luisteraars, u krijgt uh, de, nodige uh, jazzwalsjes vandaag in de uitzending. Maar eerst ga ik het even met u hebben over de dame, de lady. Want ze is tramp. Weet u wat een tramp is trouwens? Dat is een vagebond, een zwerver. Nou, een, een, een dame als zwerver, ja, je hebt ze natuurlijk wel. Nee, maar de Streets of London, Ralph McTell gezongen. Die, eh, daar wordt een dame in bezongen die eh, ja, eh, de straten van Londen rondzwerft. Misschien ook wel in de metro slaapt en zo. Uh, maar deze lady is ook een tramp en die wordt bezongen door Jan Versteeg... samen met Treintje Oosterhuis. Is Treintje nu ineens ook een tramp? hungry for dinner at 8. I'm starving. She loves the theater, but she never comes late. I never bother with people that I hate. That's why this chick is a tramp. That's what you are. She doesn't like crap games with barons and earls. dish of dirt with the rest of those girls. Well, thank you. That's why the lady is a tramp. I love the free, fresh wind in my hair. Life without care the beach is divine. I love the Yankees. Well, Jeter's just fine. likes to so Hey, it's California. It's cold and it's still That's why the lady is the train. That's why the tramp the train. Nou, nooit geweten, Treintje, dat jij een tramp was. Ja. Nou, een klassieker zou ik het eh, willen noemen. Uh, The Lady That's Why the Lady is at Tramp. Eh, dit keer vertolkt door Jan Versteeg. Uh, samen met Treintje Oosterhuis. Ik zei het al, jazz eh, jazzwalsjes zijn bij mij vandaag in. En Robbie Williams, die zingt ook zo'n heerlijk jazzwalsje. Nou, u kent het allemaal. Mr. Bojangles. Nou, dat is hem niet. <laughs> dat is niet de goeie. Nee, dit is Mr. Bojangles. Tja. jangles and he'll dance for you in worn out shoes with silver hair and ragged shirt baggy pants he would do the old south shoe he would jump so high jump so high then he'd lightly touch down Told me of a time you worked with, with minstrel shows. Traveling throughout the South. Spoke with tears for 15 years. How is, how is dark in here? They would travel about. But his dog up and said I dance now and every chance in honky tonks. For my drinks and tips. But most of the time I, I spend behind these county bars. You see sunlight and drink some beer, Then he shook his head. Mr. Bojangles. Call him Mr. Bojangles. Mr. Bojangles, come back and dance, and dance, and dance, please dance. Mr. Bojangles. Jazz Walsh, Mr. Jangles. Bent u wel eens naar Afrika geweest, luisteraars? Bent u wel eens op safari geweest? Nou, als u daar nog nooit geweest bent, dan geef ik u vast mee. Het moet swingen, die safari. Luister maar naar Burt Camford. A swinging safari. Ja, en als je dan zo'n olifant eh, voorbij ziet trekken op, eh, op safari-luisteraars... dan denk ik bij mij eh, richting die olifant... You make me feel... Best Basie. <laughs> you make me feel so young.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 Ja, dat zei ik allemaal tegen die olifant. Ja, heb is trouwens het verhaal van die olifant die... Eh, werd gepest door een klein jongetje of klein jongetje... zo'n jongetje van zo'n jaar of acht, negen... die eh, in plaats van lekkere nootjes uh, het nodig vond om kieselsteentjes eh, in de bek van de olifant te gooien. En na een aantal jaren toen de jongen volwassen was... en nogmaals die dierentuin uh, opzocht... en weer werd geconfronteerd met dezelfde olifant... die hij toen heeft geplaagd, om het zo maar eens te zeggen... Toen haalde die olifant uit met zijn slurf en gaf eh, de jongen een behoorlijke draai om zijn oren. Dat is allemaal echt gebeurd, dat verzin ik niet. Soms dan verzin ik het waar, ze, waar u bij staat, maar dit is echt een, een authentieke geschiedenis, luisteraars. Sommige mensen die zingen vlak, eh, die, die leggen geen emotie in hun liedje.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 En ik word daar altijd zo vrolijk van. En dit eh, ruikt naar eh, de spirit van tieners. It smells like teen spirit. Mr. Paul Enka. Eigenlijk popzanger, maar ook een zwingend mannetje hoor die Paul. Load up my guns bring your friends, it's fun to lose and to pretend. She's overboard, she's self assured. Oh no, I know a dirty word. Hello, hello, hello, how low. Hello, hello, hello, how low. With the lights out, less dangerous here we are now. Entertain us. I feel stupid contagious. Here we are now. Entertain us. I'm a lotto, an albino, a mosquito. at what I do best. And for this gift, I do feel blessed. And our little group has always been and always will until the end. Hello, hello, hello, how low. libido, my libido. Ja, Palenka was dat met uh, eh, tien Spirit, als ik het goed allemaal uitspreek. Nou ja, daar ga ik vanuit dat ik het goed uitspreek, toch? Luisteraars, eh, wat dacht u van een, eh, een nummer van Simbelius? Die ken ik niet, zegt u dan, maar hij speelt trombone. En dat doet hij niet onverdienstelijk, en zo verdienstelijk zelfs... dat het helemaal gaat zwingen. Het heet dan ook niet voor niks. Swing trombone. We gaan hem draaien voor u. En dit komt van het album Hot Club Jazz. 20 augustus is het alweer. En eh, onthoud dat, luisteraars, als de dag dat Simbelius... u heeft geleerd dat ook een trombone kan zwingen. Clown Bolling, of Claude Bolling als ik het goed uitspreek. Borsolino Swing. Cloud Bowling was dat met uh, Swing. En om maar eens met uh, te praten, luisteraars. Om haar maar eens even te citeren. It don't mean a thing. If it ain't got that swing, Sarah Vaughan. Zij heeft allemaal gelijk trouwens hoor, vind ik hoor. Kunt u het er mee eens zijn of niet? swingt als een rotgieter, zeggen ze. What good is melody? What good is music? If it ain't possessing something sweet. It ain't the melody. It ain't the music. There's something else. tune complete. Oh, it don't mean a thing if it ain't got that swing. Do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I? It don't mean a thing. All you got to do is sing. Do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I? It makes no difference if it's sweet or hot. Just give that from everything you got. Oh, it don't mean a thing if it ain't got that swing. Do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I. Sweet Ohio. Just give that rhythm everything you got. Oh, it don't mean a thing. Everybody's got the same. Do a do a do a do a do a do a do I, hey. Do a do a do a do a do a do a do I, do a Do a do a do a do a do a do I, do a Do a do a do a do a do a do I, do a do a do a do a do a do a do a do Sarah Vaughan, een zwingende zangeres. Maar het wil natuurlijk nog wel eens een beetje helpen, luisteraars. Als je ook zo'n fantastisch zwingend orkest achter je hebt. En dat had ze, Sarah Vaughan. Nou, heeft u eh, koffie eh, eh, ingeschonken, misschien uw tweede bakkie. En u heeft er geen koek bij, dan zorg ik voor een koekje erbij. Sam Koek, wel te verstaan. Sing low, sweet chariot. Ah. coming for the chariot. Coming for to carry me home. Ooh, swing, swing low, chariot. Coming for to carry me home. Oh, swing, swing low, chariot. Coming to carry me home. Swing, swing low, chariot. Coming to carry een heerlijk koekje bij de koffie? Sam Cooke. we kent hem overzakelijk natuurlijk ook eh, met, eh, of van popliedjes, maar dit was een uh, swingend stukje. Swing low, oftewel je moet niet zo snel zwingen, maar ook als je laag of langzaam zingt, dan moet het gewoon ook, moet het ook zwingen. Nou, dat zong je eigenlijk. Althans, als ik de vertaling dan goed heb begrepen. We gaan eventjes naar tape 5. En tape 5 gaat ons wat tequila schenken. En dat neemt u zo'n klein nipje zout neemt u op uw pols. En eh, eh, dat, dat, met het puntje van uw tong neemt u dan wat zout tot u. En dan, geloof ik, en eh, dan moet er geloof ik gin bij. En dan wordt het tequila. Ik weet, zoiets is het toch?